Marnix eh, met het NOS-journaal. Korpschef Akerboom van de Nationale Politie noemt het een illusie... dat hij een einde kan maken aan alle misstanden... waar een klokkenluider vorige week over schreef. Akerboom zei in Jinek dat hij er wel dagelijks aan werkt... om zaken als racisme, intimidatie en seksueel wangedrag aan te pakken. Vorige week zei de klokkenluider in NRC... dat het korps interne misstanden niet serieus neemt... Korpschef Akerboom zei afstand te nemen van het beeld dat de politie een racistisch korps is. De Zuid-Afrikaanse zanger en activist Johnny Black is overleden. De zanger werd in zijn land ook wel de Witte Zulu genoemd... omdat hij de verbinding zocht met de zwarte bevolking. Hij sprak zich uit tegen de rassenscheiding... en werd daarom in de jaren 70 en 80 tegengewerkt door het apartheidsregime. Zijn laatste concert in Nederland was twee jaar geleden in Zaandam. Johnny Clegg had kanker. Hij stierf thuis in Johannesburg en werd 66 jaar. De opvolger van Ursula von der Leyen als minister van Defensie in Duitsland is Annegret Kramp-Karrenbauer. Zij is sinds december voorzitter van de christendemocratische CDU. Eerder was ze premier van de deelstaat Saarland. Von der Leyen werd afgelopen avond met nipte voorsprong gekozen... als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Kramp-Karrenbauer is een vertrouweling van bondskanselier Merkel... en zou favoriet zijn om haar op te volgen. In Rotterdam heeft een man in een uur tijd twee auto's moeten inleveren. Hij werd bij een controle van de weg gehaald omdat hij nog een boete had openstaan. Omdat hij die niet kon betalen moest hij zijn auto inleveren. Met het geld dat hij nog had kocht hij een nieuwe auto... maar agenten betrapten hem opnieuw. En dus werd ook de tweede auto in beslag genomen. Het weer. Afwisselend wolken en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 graden. Overdag bewolkt, maar ook ruimte voor de zon...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 Yeah. No, I can't forget about my love. Uh-huh. enemies than friends. I'm sliding in past those. Oh. Both eyes closed, uh-huh. both arms froze, oh. both charms rose with the S O S O D E dot F. Buying bottle, bottle.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 I tried to stitch it up a billion times. It's so happy and I hope the story of you. I goodbye love. As we drown in the moonlight We collide in plain sight Yeah, I know we'll be alright And we sound.